Eh, en ik ga door met Joe Cocker. You are so beautiful. Het is trouwens 28 januari. Wat gaat de tijd toch snel. De eerste maand van het jaar is wat weer om. Maar we gaan gewoon lekker door. beautiful. Eigenlijk is iedereen mooi. Wij zijn allemaal uniek. En dat is al op zich al heel erg mooi. Een informatiebijeenkomst, warmteprogramma. We gaan wijken in Zandvoort voorzien van aardgasvrije oplossingen. Denkt u met ons mee? De datum is maandag 2 februari. Vanaf half acht bent u welkom in het Zandvoort Museum... om de Louis-Davidstraat nummer 19. U kunt hier meer horen over energiebesparende oplossingen en wat uw ideeën zijn bij duurzame warmtebronnen. Meer informatie www.zandvoort.nl schuine streep warmteprogramma. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. gaat het over een Nederlandse artiest. En wel over Adrianus Marinus Kivon. Ja, en wie is dat dan? Dat is gewoon André van Duin. En dat is zijn artiestennaam. En het is een Nederlandse komiek, een revueartiest, een zanger, acteur, regisseur... presentator, tekstschrijver en programmamaker. En wat heb je allemaal nog niet meer gedaan? Het Algemeen Dagblad noemde hen in 2017... ruim een halve eeuw Nederlandse grootste volkskomiek. Joop van der Ende, heb over hem geschreven... André van Duin is als komiek en als mens uniek. Het gebeurt niet vaak dat je iemand ontmoet die je zo diep raakt. Een innemende en een warme persoonlijkheid... die met al zijn hartverwarrende eenheid, eenvoud en humor... van een vriend voor je leven. Ik heb gekozen uit de volgende drie ontelbare leuke liedjes... Hij heeft er zoveel gemaakt, het was heel moeilijk om te kiezen. Maar ik heb toch wat gevonden. En ik ga beginnen met de Heidezangers Bimbam. En het laatste, ik hoop dat dat gauw gebeurt, als de zon schijnt. Heel veel plezier. Ja, dames en heren, daar zijn ze dan. Uit het zuiden van het is dat nog heel normaal. Oh, oh, oh, nog niet. Maar door de jaren werd de kasta verslaafd aan leunen van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stappen. En daar werden ze gek aan belak. Wacht nou even, wacht nou even. Ik geef een theekaas jullie matten ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Man raakte aan het geleu gewoon. Nee, nee, nee. Ze leerde met de klokken lief aan. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Nou, u zou een teken geven. Ik doe ja. toch zo? Ja, natuurlijk is oh. dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Ja, dat oh, bleven Maar als klakken bleven luiden. dat duur je oren zeer. Dan zang het hele zuiden, kreeg de kaster van het leuden. Maar een keer wat heen en weer. Maar op een dag, wat in september. Toen hield de klokken Klokkenstel. Ah, Oh Hoe nou? Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. Ah, Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Man wilde weten wat daar los was. Dat is de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliep al in zijn nek. Oh, nee, nee, nee, Ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de klieper neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de klieper heen. het zuiden van onze lieve Heer. Van ons klakken bleven leunen, Dat, u om je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden, kan de kast daar niet meer leunen. was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het een leven fijn. Als de zon schijnt, als de zon schijnt, als de zon schijnt, de zon schijnt. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls. of Jamaica, the dream fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Jamaica, de Combe Dance Band met Sun of Jamaica. Voor de gemeenteraadverkiezingen van 18 maart... is de gemeente Zandvoort op zoek naar extra stemmetellers. Na het sluiten van de stembusbureaus helpen de tellers mee... om alle stemmen op partijniveau te tellen. Zodat de uitslag snel en zorgvuldig beschikbaar is. En wat vragen ze? Je bent op woensdag 18 maart van kwart voor negen aanwezig op een stembureau. Je blijft tot de telling klaar is. Je werkt nauwkeurig en vindt het leuk om bij te dragen aan het verkiezingsproces. Je bereidt je voor door een duidelijke instructiefilm van ongeveer 15 minuten te bekijken. En wat bieden wij? Een vergoeding, ach, het is altijd meegenomen, 65 euro. Help mee aan de soepele verkiezingsavond en meld je aan via zandvoort.stembureauleden.nl schuine streep nieuwe leden. En ik ga door met Jim Reeves, I Won't Forget You. I know that I won't forget you, for I've loved you too much for too long. don't want me now, I'll still love you till the breath in my body is gone. That's how it is with me, and you'll always be the only. many things in my lifetime. But my darling, I won't forget you. That's how it is with me. And you'll always be was ABBA met I Have a Dream. Ja, wij hebben allemaal wel eens een droom, denk ik, toch? De inkomen op orde. Hulp nodig bij je geldzaken of het overzicht kwijt? Kom naar het spreekuur Inkomen op orde. Samen kijken we naar je inkomen, uitgaven, toeslagen en bespaartips. Zo krijg je weer grip op je geld en rust in je hoofd. En wanneer is het? Woensdag van half tien tot twaalf uur. Pluspunt Zandvoort Noord. En aanmelden via Sociaal at samenzandvoort.nl of u belt met telefoonnummer 5719393. 5719393. En ik ga door met een hele mooie van John Lennon. Imagine. Eugene Patrick Boone is een Amerikaanse zanger en acteur, geboren in 1934. Afhankelijk maakte hij rock roll muziek en later in zijn carrière stapte hij over op de gospelmuziek. Pat Boone had het imago van een frisse, vlotte jongen die zowel tieners als hun ouders aansprak. Zijn zangstijl, met een volle bariton, volgde de lijn van zijn idool Bing Crosby. Meer en meer ging hij dan ook over het zingen naar ballads. In populariteit moest Pat Boone einde jaren 50 alleen Elvis Presley boven zich dulden. En net als Elvis deed hij een poging tot wat acteerwerk. Hier is Pat Boone met Love Letters in the Sand. Zwijm al maar even mee. On day like today gezellig klaverjassen. Troef, roem, jas en nel. Herken je deze termen? Dan ben je klaar voor een potje klaverjassen. Of je nu ervaring hebt, of het spel wilt leren oppakken... iedereen kan altijd meedoen. En wanneer is het? Je moet wel opschieten. Dat is vandaag, elke woensdag, van half twee tot half vier. En dat is in de grote zaal van Pluspunt Centrum. De kosten zijn 3 euro per keer... en dan krijg je een bakje koffie of thee en natuurlijk met wat lekkers. Dus dat is geen geld voor een week middagje gezelligheid. Aanmelden of meer info, balieplus.noord 5740330. 5740330. Annabel, Hans de Boy. Iemand zei dit is Annabel Ze moet nog naar het station Neem jij je wagen dan haalt ze het wel Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon We kwamen aan bij een leeg perron En ik zei het zit je niet mee Heel in de verte ging de laatste wagon En Annabel zei oké ik ga met je mee En later lagen we samen, zoals dat heet Een beetje moe maar voldaan Er kwam al licht door de ramen, ze zei Ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan Ik zei alleen nog tot ziens, Annabel En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug ik dacht ik draai me om en slaap nog even door Maar twee uur later was ik nog wakker Lag stil op mijn rug Annabel, het wordt niet zonder jou bleef ik twee dagen liggen in bed Ik was totaal van de kaart Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen Want zonder haar was ik geen stuiver meer waard Ik ging de stad door op zoek naar een glimp En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug Ik ging zelfs hardop praten in mezelf En niemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug ik haar weer. Ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei: Hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei ja, nog één erbij het is gaf tweemaal enkele reis. En keek even opzij. Ik zei, ik heb je gevonden vandaag. Ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag. Al reis je door naar het eind van de wereld. Ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou just might have a problem. Dit was Bill Withers. Lean on me. Dat liedje zijn we aan het leren op het moment bij de zingers. Ik moet zeggen, het zingt heerlijk. Echt een geweldig liedje is dat. Ik ga door met de Beatboys. Then I Kiss Her.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 Ja, thuis is het altijd groener. En dan bij een ander, hè. Daar hoort het ook. Het nieuwtje zit er alweer op. Ik ga afsluiten met The Pointer Sisters, Fire. Ik hoop u straks terug te zien naar het nieuws en de boodschappen.